Na de plaatsing van Marokko gingen voetbalfans ook in Nederland de straat op. In Amsterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk. In Den Haag gooiden feestvierers stenen naar agenten en kwam de ME in actie. Enkele mensen zijn gearresteerd. De druk op de Britse premier neemt mee neemt steeds verder toe. Veertig parlementsleden van haar eigen conservatieve partij zijn het eens geworden over een brief waarin ze het vertrouwen in haar opzeggen, meldt de Sunday Times. Als dat aantal oploopt tot 48 kunnen zij verkiezingen voor een nieuwe partijleider uitschrijven. De winnaar wordt dan ook meteen premier. Meekampt aan alle kanten met tegenwind. Bij de verkiezingen verloren de conservatieven de absolute meerderheid in het parlement. Afgelopen week moesten twee ministers opstappen. Twee andere ministers, onder wie Boris Johnson, liggen onder vuur. En May krijgt de schuld van de moeizame brexit-onderhandelingen. In de zaak rond kindersekstoerisme in Nepal worden opnieuw twee Nederlanders verdacht, meldt hulporganisatie Terdesom. Of zij inmiddels vastzitten is niet bekend. Vrijdag werden twee mannen gearresteerd, van wie één in Nepal. Hij wordt verdacht van sekstoerisme en het maken van kinderporno. De Amerikaanse maatschappij United Airlines heeft vluchten naar New Delhi in India geannuleerd. Daar is op dit moment zoveel luchtvervuiling dat het niet verantwoord is om mensen heen te brengen, zegt United. De maatregel is in elk geval ook morgen nog van kracht. Het weer.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 You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple the beginning. Though I've loved you a million years, and if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my You are the sunshine of my life. Uh -huh yes you are That's why I'll always be around You are the apple of my Forever you stay in my You are the sunshine, you are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. Welkom terug bij CFM Jazz. De reclames vliegen voorbij tegenwoordig. U heeft geluisterd naar Carmen McRae met Sunshine of My Life. Het volgende wat ik klaar heb liggen is van de drummer Stanton Moore. Hij speelt bij de band Galactic en bij NOLA. Maar hij doet ook veel tv-werk en um, solo-projecten. Die projecten doet hij onder andere met organist David Dorkanowski en bassist James Singleton. In 2015 wilden zij een album opnemen, maar toen overleed Alain Toussaint, een eh, componist, artiest die ook eh, samen heeft gewerkt met Stanton Moore. Ze vonden het niet toepasselijk om eh, hun eigen album op te gaan nemen en daarom hebben ze een album opgenomen met alleen maar nummers van Alain Toussaint. En u gaat luisteren naar All These Things... Het album heet What With You In Mind, moet ik zeggen. En ze worden erop bijgestaan door Jolanda Kiki Chapman. Het nummer heet All These Things. the touch of your lips next to mine gets me excited and makes me feel fine. The touch of your hand you here? would leave. it is all Stanton Moore met All These Sphinx. We gaan verder met een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Daarom gaat u zelf maar luisteren naar A Woman is a Something Thing van Louis Armstrong. Yes, listen to your daddy warn you before you start traveling. Woman that born you, love you and mourn you, but woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Your mammy is first to name you, and she'll tie you to your apron string. Then she'll shame you, she'll blame you, till your woman comes and claim you woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Don't you never let a woman grieve you, cause she's got your wedding ring. She'll love and deceive you, she'll take your clothes and leave you, cause, yes, a woman is a sometime thing woman is sometimes. she tie you to a apron string. Then she'll shame you, she'll blame you, till your woman comes and claim you. Yes, a woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. I don't you never let a woman grieve you, cause she's got your wedding ring and deceive you. She'll take your clothes and leave you. yes, woman is a sometimes thing. Yes, woman is a sometimes thing. Yes, a, a woman is a sometime. Then I would I uh, tell you. He's asleep. already. Dat waren de wijze levenslessen van Louis Armstrong. We gaan verder met Abby Lincoln. Van haar album Abby Lincoln's Affair, A Story of a Girl in Love uit 1993... ga ik draaien This Can Be Love. This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love. I get no dizzy spell. My head is not in the sky. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, and still I love to look in your eyes. Just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, and still I love to look in. Abby Lincoln met This Can Be Love. We gaan verder met Art Pepper. Art Pepper heeft een hele tijd eh, gespeeld in de big band van Stan Kenton. En uit die periode ga ik een eh, nummer draaien van Art Pepper en Stan Kenton. Het album heet Those Kenton Days. Het is opgenomen in de periode 1943-1951 en het nummer heet Harlem Holiday. Stan Kenton met Art Pepper. Volgende nummer is van Ella Fitzgerald. Zij heeft natuurlijk ontzettend veel albums gemaakt. En zij heeft ook met ehm, Count Basie samengewerkt. Een album dat heet Ella and Basie. Het is uit 1963. En ik ga het nummer draaien. I'm beginning to see the light. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. for a lullaby. 来。 Fitzgerald met Count Basie. In het kader van big bands is Artie Shaw natuurlijk ook een grote naam... met vele big bands. Hij heeft in 2001 een uh, verzamelalbums geselecteerd, samengesteld. Die heette Self Portrait. Hij was gevraagd om een ja, selectie te maken van de beste nummers... die hij zelf eh, in de loop der jaren met zijn bands heeft gespeeld. En een van deze nummers is The Chaser. Gaat u luisteren naar Artie Shaw... Show met The Chaser. In het kader van big bands kwam ik ook een Nederlandse big band tegen die ik nog niet kende. Het is de Budding Sound Big Band. Opgericht in 1979. Geïnitieerd door Piet van Kampenhout, Kampenhout een leraar ehm, in de muziekschool in eh, Oosterwijk. En hij wilde een band maken die zich specialiseerde in jazz. Ze starten met 12 leden, zijn uitgegroeid naar 34 leden en op dit moment 25 leden. Ze hebben heel veel optredens in Nederland en België gedaan. Hebben onder andere de Big Band Battle in Deventer gewonnen in 2007. En ze hebben tot nu toe twee cd's gemaakt. U gaat luisteren naar het nummer Why Don't You Do Right. Komt van hun album Take Your Time van de Budding Sound Big Band.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 like some other man. Nederlandse big band, de Budding Sound Big Band. We gaan het tempo een klein beetje opschroeven met Earl Bostic. Iemand die niet veel gedraaid wordt, maar die wel een indrukwekkend eh, repertoire heeft... en de inspiratie is van vele jazzartiesten. Van een verzamelalbum Sexo Wookie ga ik draaien From Midnight to Dawn, Earl Bostic. Bostic met From Midnight to Dawn... voor de standaarden van Earl Bostic, een vrij rustig nummer. Ga verder met Warren Faché, een Amerikaanse trompetist. Hij heeft een album uitgebracht in 1978. Eh, Het was zijn debuutalbum. Het heet Jillian en ik ga daarvan draaien Too Close for Comfort. thank you Faché met uh, van het album Jillian. Too Close for Comfort. We gaan verder met nog een nummer van het album van Stanton Moore. Het heet Java. Het is ehm, samen met Nicholas Payton, Donald Harrison en Trombone Shorty. Stanton Moore met Nicholas Payton, Donald Harrison en Trombone Shorty. Java van het nummer van het album With You In My Mind uit 2017. Het laatste nummer alweer van vandaag is weer van Emanuele Sissi. Nu van zijn album uit 2009, Naked, ga ik draaien Somewhere Folk Song. luistert naar de klanken van Emanuele Sissi. Het zit er bijna op. CFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam. Ik ben er volgende maand weer. Rest mij alleen nog u even te vertellen dat als u live jazz wil horen... dat kan vanmiddag in de krocht in Zandvoort... waar weer een heerlijk jazzoptreden klaar staat... met eh, Geert Wantenaar op accordeon, Jean-Louis van Dam op piano... Jan Brouwer op gitaar, Adrian Hollow Fatty op gitaar en Erik Timmermans op bas. Luister nog eventjes naar uh, eh, Emanuele Sisi en een fijne zondag verder. Tot volgende keer.